Die zouden personeel met zwaar werk na 30 jaar een minder zware baan moeten aanbieden... Maar volgens Rutte is dat voor veel kleine bedrijven onmogelijk. De SP en de PVV willen dat de AOW-leeftijd voor iedereen 65 jaar blijft. PVV-woordvoerder Van Dijk noemde de verhoging volksverlakkerij. Volgens hem zijn de maatregelen helemaal niet nodig als er meer mensen aan het werk gaan... en er minder immigranten uit moslimlanden worden toegelaten. VVD-europarlementariër Hans van Balen is Nicaragua uitgezet. Van Balen was in het Midden-Amerikaanse land als voorzitter van de Wereldfederatie van Liberale Partijen... Hij had kritiek geuit op het plan van de linkse president Ortega om zich opnieuw verkiesbaar te stellen. Op een persconferentie vannacht zei Van Balen over Ortega... hij is geen democraat en hij houdt zich niet aan de grondwet. De regering Ortega vindt dat Van Balen zich heeft bemoeid met binnenlandse aangelegenheden. VNO-NCW ziet niets in een kabinet met de Partij voor de Vrijheid of met de SP. Volgens de werkgeversorganisatie brengt de PVV niet veel goeds... En is onze open economie erbij gebaat dat er geen belemmeringen zijn op grond van huidskleur of religie. Een kabinet met de SP leidt volgens de werkgevers tot instabiliteit. Volgens PVV-leider Wilders is de suggestie dat zijn partij belemmeringen opwerkt opwerpt op basis van huidskleur onjuist, onsmakelijk en vals. Rusland moet zijn economie grondig moderniseren, vindt president Medvedev. Daarmee moet het land weer een wereldmacht worden. In zijn jaarlijkse toespraak tot het volk zei hij dat Rusland nu sterk afhankelijk is van de olie- en gasbedrijven. Om de nodige technologische kennis aan te trekken wil Medvedev het voor buitenlanders makkelijker maken om een visum voor langere tijd te krijgen. Verder wil hij het aantal tijdzones in Rusland verminderen om het land efficiënter te laten functioneren. Het weer geleidelijk overal droog en vooral in het zuiden en westen zon. Het is 13 graden in Zeeland tot 7 in Groningen. Morgen bewolkt en wat regen en overal een graad of 13.